Marion Koekoek met het NOS Journaal. Het kabinet mag in deze hele periode niet verder bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. De Tweede Kamer wil dat er wordt vastgehouden aan een budget van minimaal 0,7% van het bruto nationaal product. Een motie daarover van GroenLinks en de ChristenUnie werd door een meerderheid van de Kamer gesteund, waaronder regeringspartij CDA. Het afgesproken percentage is het minimum waar volgens internationale richtlijnen aan moet worden voldaan. Tijdens de algemene beschouwingen werd ook een voorstel van de SGP aangenomen om de bezuiniging van 200 miljoen euro op het kindgebonden budget anders te verdelen ten gunste van gezinnen met drie of meer kinderen. De begroting van het kabinet Rutte werd verder zonder wijzigingen aangenomen. Oppositiepartijen probeerden onder meer om de bezuiniging op het persoonsgebonden budget en de sociale werkplaatsen te veranderen, maar daarvoor was geen meerderheid. Onderzoekers van het CERN-instituut in Zwitserland hebben metingen gedaan die ze zelf niet voor mogelijk hielden. Bij een proef met de internationale deeltjesversneller zijn zogenoemde neutrino's afgeschoten die sneller dan het licht gingen. De onderzoekers zijn verbijsterd omdat volgens de relativiteitstheorie van Einstein niets sneller kan gaan dan het licht. Als de meting correct is zou een van de pijlers onder de moderne natuurkunde wegvallen. Wereldwijd reageren wetenschappers met sceptisch en ook bij CERN zelf kunnen ze het eigenlijk niet geloven. Ze hebben onderzoekers in de VS en Japan gevraagd de testgegevens te beoordelen. In Den Haag is een gewapende man overleden die door de politie was neergeschoten. De man gedroeg zich op de grote markt agressief naar opstanders toe. Ook stak hij zichzelf in zijn hals met een mes. De politie kon de verwarde man overmeesteren door hem in zijn been te schieten. Hij overleed later in het ziekenhuis. De identiteit van de man is nog niet bekendgemaakt. Bij het incident in Den Haag raakte ook een omstander gewond door een afketsende kogel. Het weer vannacht droog en plaatselijk mist, minimaal 7 graden. Overdag stapelwolken, meest droog en zonnige periode en dan wordt het 18 graden.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 in constant sun. so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 to stay in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 funny how time goes by And blessings are missed In the wink of an eye Oh, why, oh, wow, oh, why Should one have to go on suffering When every day I breathe Please come back to me my dog 啦。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 passar. Tá